Zijn advocaat eist een andere officier van justitie. Volgens hem is de aanklager bevooroordeeld... omdat hij vorige maand op de Nederlandse televisie heeft gezegd dat boeren straf verdient. De 88-jarige oud-SS'er heeft tijdens de oorlog drie Nederlandse burgers vermoord. In 1949 kreeg hij in Nederland bij verstek de doodstraf. Minister Rauwvoet wil een bezoek van de schoolarts voor pubers niet landelijk invoeren. Hij laat het aan de gemeente en de professionals over, maar gaat er wel aandacht voor vragen. Rauwvoet reageert daarmee op een pleidooi van de regeringspartijen CDA en PvdA. Die stellen dat jongeren in de puberleeftijd kwetsbaar zijn. Onderzoek wijst uit dat ze vaak lichamelijke en psychische problemen hebben die niet worden gezien door de huisarts. In Nederland worden momenteel 10 mensen per dag met Mexicaanse griep opgenomen in het ziekenhuis, van wie één op de IC. Dat zei minister Klink in Goedemorgen Nederland. Van de 34 miljoen bestelde griepvaccins komen er dit jaar 10 miljoen beschikbaar. En dat is genoeg voor alle risicogroepen. Maar Klink verwacht dat ook groepen kinderen ingeënt moeten worden. Omdat kinderen meer dan gemiddeld vatbaar zijn voor de Mexicaanse griep. De burgemeester van Weesp krijgt forse kritiek van de commissie die de gebeurtenissen onderzocht rond de bedreiging van twee scholen in februari. De dreiging is goed ingeschat, maar vervolgens is in de communicatie met burgers, andere scholen en media veel misgegaan, concludeert de commissie. Daardoor ontstond meer onrust dan nodig was. Volgens de onderzoekers liet de burgemeester zich niet genoeg adviseren en voerde die te weinig de regie. Het aantal gedwongen ontslagen is dit jaar bijna verdubbeld. In de eerste acht maanden kregen 85.000 mensen ontslag... tegen 44.000 in dezelfde periode een jaar eerder, meldt het CBS. De toename van het aantal ontslagen komt vooral doordat er meer bedrijven failliet gaan. Het weer, in het noorden mogelijk wat regen, verder droog en wat zon bij een graad of 14.